Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Soedan hebben de veiligheidsdiensten de aanval ingezet... tegen betogers die al weken demonstreren bij het hoofdkwartier van het leger... in de hoofdstad Khartoum. Er wordt geschoten en er zouden zeker twee doden zijn gevallen. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Op Arabische televisiestations zijn beelden te zien... van brandende tenten en rennende mensen... De demonstranten protesteerden in eerste instantie tegen president Bashir... maar hij werd in april afgezet door het Soedanese leger. Sindsdien vragen de betogers de militairen om de macht over te dragen... aan een burgerregering. De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübke... is onder verdachte omstandigheden overleden. Duitse media melden dat hij dood is aangetroffen in zijn tuin... met een schotwond aan zijn hoofd. Er zou geen wapen zijn gevonden, wat erop kan wijzen... dat hij door iemand is gedood. Een paar jaar geleden haalde Lübke nog het nieuws toen hij zei... dat Rusland zijn christelijke waarden moet naleven... en vluchtelingen moet opnemen, hoe moeilijk dat ook is. Walter Lübke, die regeringspresident was in de regio Kassel... was 65 jaar. Booteigenaren die langs de route van de Canal Parade in Amsterdam willen liggen... moeten voortaan een vignet kopen om met de boot langs de route te mogen liggen. Volgens de gemeente is de belangstelling zo groot dat er niet te ontkomen is aan de maatregel. De vaarroute wordt dit jaar officieel evenemententerrein... waardoor preventief actie kan worden ondernomen tegen overlast. Vorig jaar werd de muziek van de paradeboten vaak overstemd... door muziek van boten langs de kant en daarom mogen bezoekers geen geluidsinstallaties meer aan boord hebben. De kanaalparade in Amsterdam is op 3 augustus. Het weer wisselend bewolkt en een aantal buien trekt van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het wat op en is er nu en dan zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 24 lokaal in het oosten. Morgen weer warm met maxima tussen 22 en 28 graden. Eerst nog vrij zonnig, maar later op de dag neemt de kans op forse regen- en onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.